Lot Lewin met het NOS Journaal. Op Ground Zero in New York zijn de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Nabestaanden lazen de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. Ook werden meerdere stiltemomenten gehouden... op de tijdstippen dat de vliegtuigen zich in het World Trade Center boorden. President Biden was bij de herdenking. Hij ging daarna naar de herdenkingen in Shanksville, waar een vliegtuig crashte... en het Pentagon, waar ook een vliegtuig naar binnen vloog. Voor het eerst sinds de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat op gegaan om zelfstandigheid te eisen. De schattingen van het aantal demonstranten lopen van 100.000 tot 400.000 mensen. De protestmars komt een paar dagen voor belangrijke besprekingen tussen het Catalaanse bestuur en de nationale regering in Madrid. De Catalaanse bevolking is verdeeld. Ongeveer de helft is voor onafhankelijkheid. De man die deze week werd opgepakt in een restaurant in Den Haag... omdat hij een beruchte Italiaanse maffiabaas zou zijn, is onschuldig. De man is het slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling, zegt het OM. De man werd woensdagmiddag met twee anderen geblinddoekt uit het restaurant geplukt. Het OM dacht daarmee de baas van de maffia op Sicilië te pakken hebben... maar het is waarschijnlijk een Engelsman. Hij is inmiddels weer vrijgelaten. In de eredivisie verloor PEC Zwolle van Ajax met 2-0. Cambuur won in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. En FC Twente boekte thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd in blessuretijd 1-0 tegen FC Utrecht. Het weer, het is bewolkt met een enkele bui. Later vannacht nog wat opklaringen. Alleen in het noorden nog wat regingen.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 This ain't got shit to do with shampoo, but watch your head and shoulder. Brother, older, bolder, I'm the bolder, yo, I told ya. Afraid, afraid of what I made and played and plus a funky bit, so say your listen to for the music in the monkey bit. Trigger from a real town, ill town. Some as I was built now. The deal is that we real, so we still round. The land with a freestyle phantom, trying to be handsome. Chicken, what you thinking, cause I'm vamping. I live in top of hip hop, this is the top of the day. I get props to hip hop, so hip hop, hip hop. I live in top of hip hop, this is the top of the day. I get props to hip hop. intense. not giving up. You say that it is not enough. Get you off my mind house music is a thing created to save the world. Do you believe in the house music? Can you believe in the house music?